Vorige week kwam Vermeulen vrij, maar hij moest in Japan blijven vanwege de rechtszaak tegen hem. De Japanse aanklager kan nog in beroep gaan, maar dat hoeft Vermeulen niet in Japan af te wachten. Volgens de vader van de activist komt zijn zoon over een paar dagen terug naar Nederland. De inspecteurs van het atoombureau van de Verenigde Naties zijn na twee dagen uit Iran vertrokken zonder resultaten te hebben geboekt. In een verklaring noemt het agentschap de gesprekken over de nucleaire activiteiten van Iran teleurstellend. De inspecteurs wilden naar een militaire basis ten zuidoosten van Teheran waar mogelijk testen worden gedaan die te maken hebben met de ontwikkeling van nucleaire wapens maar de inspecteurs kregen daar geen toestemming voor. Iran blijft herhalen dat het nucleaire programma alleen bedoeld is voor het opwekken van energie. Maar volgens het Westen wil Teheran kernwapens maken. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft een inval gedaan bij het Duitse hoofdkantoor van Philips in Hamburg. Het OM onderzoekt of een medewerker van Philips ambtenaren heeft omgekocht. Een woordvoerder van Philips zegt dat het onderzoek serieus wordt genomen en dat er volledig wordt meegewerkt. In 2006 werd ook al een huiszoeking gedaan bij Philips Hamburg. Toen werden meer dan 100 medewerkers van Philips, Mediamarkt en Saturn verdacht van omkoping.